Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Steeds meer Nederlanders vinden dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 70% van de mensen ziet een vrije Bevrijdingsdag wel zitten. Vorig jaar was dat 60%. De dag is nu maar eens in de vijf jaar vrij, de eerstvolgende keer in 2020. Sinds de mislukte staatsgreep in Turkije houdt de overheid meer toezicht op de export naar dat land. Daardoor ontstaan vertragingen bij de levering. Dat schrijft Trouw op basis van gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral goederen die zowel voor burgerlijke als militaire doelen kunnen worden gebruikt, worden extra gecontroleerd. Bijvoorbeeld grafiet dat in potloden wordt gebruikt, maar ook in kernreactoren. Bij een plofkraak in Schavendeel hebben criminelen een politieauto geramd en agenten bedreigd met een vuurwapen. De daders wilden een geldauto van een supermarkt kraken, maar de politie was er op tijd bij en wist dat te voorkomen. De daders gingen er in twee vluchtauto's vandoor en richtten een wapen op de politie. Agenten hebben toen schoten gelost. De daders wisten te ontkomen. Na de natuurbranden in Twente heeft de politie een man uit Denenkamp aangehouden op verdenking van brandstichting. De brandweer had in het noordoosten van Twente dit weekend de handen vol aan diverse natuurbranden. Bij elkaar gingen zo'n 4 hectare bos en hei in vlammen op. Bij Denenkamp werd aan één weg tot vier keer toe brand geconstateerd. Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten die vanuit Amsterdam de A1 nemen... dat ze bij knooppunt Muidenberg vanaf vanochtend een andere baan moeten aanhouden. Wie van Amsterdam naar het Gooi wil, moet voortaan rechts houden. Wie naar Almere wil, moet links rijden. En dat was tot nu toe andersom. Maar er is een nieuwe verbindingsboog aangelegd naar Almere. Het weer. Neerslag trekt van zuid naar noord over het land. In de loop van de dag droog, maar bewolkt. Het wordt zo'n 14 graden. Ook morgen en woensdag bewolkt met soms regen of een bui en maxima rond een graad of 14. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 3 kilometer bij Kloopert Everdingen. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Ook 3 kilometer bij Kloopert Muidenberg. En op de A15 richting Rotterdam. Daar staat tussen Afet Arkel en Hardingsveld Giesendam 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. 4 kilometer bij Moordrecht. Verder is de A16 Rotterdam-Breda in beide richtingen dicht. Tussen Randweg Dordrecht en Kloopend Zonzeel. Het heeft te maken met een politieonderzoek. Het verkeer kan er ook beter omrijden via de Heinoortunnel over de A29. Inmiddels staan er in beide richtingen op de A16 files met een lengte van 5 kilometer.